uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. Op verschillende plekken in het land zijn vanochtend gladheidsongelukken gebeurd door de sneeuw. In Nederhemert in Gelderland belandde een auto tegen een boom. De bestuurster raakte zwaar gewond. In Nijkerk zijn een auto en een personenbusje van de weg geleden... en in de sloot terechtgekomen, maar de inzittenden bleven ongedeerd. In Haarlo, in de Achterhoek, kwam afgelopen nacht een man van 59 om... toen zijn auto op een bestelbus botste. Of dat door de gladheid kwam, is nog onduidelijk. Drie Amerikanen die een aanslag verijdelden in de Thalys van Amsterdam naar Parijs... hebben de Franse nationaliteit gekregen. Ze hadden daarom gevraagd omdat ze een verbondenheid met Frankrijk voelen. De drie vrienden, onder wie twee militairen, waren in 2015 op vakantie in Europa. In de trein kwam een terrorist met een hamer, mes en meerdere vuurwapens hun coupé binnen. Ze overmeesterden hem en wisten zo een bloedbad te voorkomen. Het Centraal Museum in Utrecht heeft op een veiling in New York... een schilderij gekocht dat al sinds 1933 op het verlanglijstje stond. De bruiloft van Cupido en Psyche van de Utrechtse schilder Joachim Utewaal. Hij schilderde de mythologische voorstelling rond 1600. Bijzonder aan het werk is dat Utewaal het schilderde op de koper. Het Centraal Museum betaalde ruim 4,3 miljoen euro voor het werk. Het is in maart in Nederland te zien op de kunstbeurs Tefaf, Tefaf in Maastricht. Zanger Johnny Lyon is overleden. Dat meldt zijn collega Rob de Nijs op Facebook. Johnny Lyon, die eigenlijk John van Leeuwarden heette... is vooral bekend van de hit Sofietje uit 1965. Een ode aan zijn toenmalige vriendin. Daarvoor speelde Lyon in de Haagse gitaargroep Johnny and de Jumping Jewels. De band had in 1961 een nummer 1 hit met het nummer Wheels. Johnny Lyon was al lange tijd ziek. Hij is 77 jaar geworden. Het weer, de sneeuw trekt via het noorden het land uit. Op de Wadden wordt het rond het middaguur droog. Vanmiddag is het 1 tot 4 graden. Morgen vooral in het noorden kans op winterse buien bij maximaal 4 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er is een ongeluk gebeurd op de N9 van Den Helder naar Alkmaar.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 We were meant to be, but forever never happened. Now we're spinning in the way. ZFM. ZFM. yeah, Estelle, we about to get down. get down. Who the hottest in the world right now? Just touched down in London town.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 Take me to New York, I side that talk that slick talk. liking this American boy, American boy. Take me on a trip, I'd like to go someday. Take me to New York, I'd love to see LA. I really want to come pick you you.